is here again. Oh, holy shit. Ik kom gewoon zo klaar, jongen, van die muziek. Geweldig. Oké, ik verstop maar even achter <coughs> maar, waarom, maar waarom staat er hier zo'n hele kolonne hufters hier in plaats van daar achter de microfoon? Misschien omdat jij net aan het lullen was? Ja, inderdaad, <laughs> dat is waar. Daar ben ik gewoon goed in. Maar, lieve schatjes, om even gewoon door te gaan gezellig met de muziek. Oh. Maakt niet uit. tweede van de Nightwalk. We luisteren nog heel even Jans eh, een lekkere Indische song af. daarna gaan we over naar Pitbull met Hotel Room Service. We zijn in tweede uur van de Nightwalk afbeland. Dat betekent dat het mijn beurt is om te draaien. We gaan het laatste minuutje gaan afluisteren. En Marcus staat hier heel gewillig achter me. Dus we gaan zo weer verder. Spetas. al zijn Pitbull met Hotel Room Service. We gaan lekker door. We zijn in tweede van de Nightwalk. Daarna gaan we weer verder met knallen. We gaan nog heel veel meer doen vanavond. Spit it again. price. Now We gon' freak some more, but first, so we gon' got your boyfriend and Ja, we gaan nu luisteren naar ja, een van de vele hits van David Guetta.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 <laughs> Godverdomme, wat zijn we weer gezellig hier al bij CFM. Je hebt nog Het was een avond van vele dingen, maar het is nu een avond van feest. Mike, zoals jij zou zeggen, het is feest. En dan zegt de politie in. Mag ik het even Heb je gedronken op het feestje? Laat mij ja, ja, Jij gaat die vragen stellen, ik doe dit. Doe hem even scheiden. Echt waar, het, het, is feest. Het is feest, echt waar. het is feest. In een pannenkoek kun je een tweede pannenkoek gratis. Want Mona is 40 jaar geworden. Het is feest. feest. Heeft hij ook gedronken op dat feestje? Huh? ja. Maar schat about. Het is een tijd geleden dat hij bij ons binnen is geweest. Het is een tijd geleden dat hij zijn naal op opengetrokken hier. En hij gaat vandaag ook zijn naal niet opentrekken. Nou, blijven. Eh, eh, eh, eh, we zijn nog niet klaar. En, wacht even, wacht even. Lieve schat, kom jij eens even hier. Kom eens even bij mij. Kom eens even bij mij. Lieve schat, stel je even voor voor de gezellige luisteraars hier van CFM ik ben Stephanie. Oh, Stephanie. ik zal je wat vertellen. Stephanie is de nu uh, wonderschone vriendin van onze Gabbertrix. Onze oude huistuin- en keukenspitter hier al. Die lul kan lullen als brugman, dat wil je niet weten. Hij lult maar, de brugman over de brugman heen. Ja, hij lult brugman over de brugman heen. <laughs> maar dames en heren, de man is 26 geworden. Mag ik een applaus? Oh! oh! En Stephanie is ook jarig. Lieve schat, hoe oud is geworden? Ik mag eigenlijk, je mag het eigenlijk niet vragen aan vrouw, maar op zo'n gelegenheid moet het even. <laughs> Mike, start hem schat, ik hou van je. Eh, schat, ik ga en, we gaan, en we gaan meezingen, Duitser, jij ook. Met z'n allen. Jij gaat zingen. We gaan je spoedcursus Nederlands aanwenden nu. La la la! Met z'n allen in het gezellige Mokum hier in oh, Zandvoort. Mokum, Mokum is allemaal los. Mokum met de beach. Een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij dat vinden wij alles zo prettig. Ja, En daarom zingen we blij, blij, blij, blij. Zingen kan ik echt niet. Hoera, hoera, zij leven lang. Hoera, hoera, zij leven lang. Hoera, hoera, die Duitsers zingt niet. Even lang, hoera, hoera. La la la la la la la la la. Oké. Okay. Eh, eh, oh, eh, daar gaan we weer. Zet hem maar er, zet hem maar Die leven lang, lang zullen ze leven. Twee, hè? Twee, lang zullen ze leven. Ja, lang zullen ze leven. Laat la, Trix, je wordt 90, schat. Ik weet het nou Ik voel hem, ik voel hem aan mijn water. 90 jaar. Hij bedacht op 100. Misschien moet je dan naar het toilet. Lang zal je leven, lang zal ze leven, lang... Waarom zing je, niet collega? Ik ben even bezig, ja. In de oh, gloria! in de gloria. En nou ga ik Trix zoenen. Kom eens even Oh, Ja, jullie luisteren naar de verjaardagspecial voor Trix. We gaan nu luisteren naar Sean Kingston met Fireburner on the fucking dancefloor. Daarna gaan we over naar Rio met After the Love. Shawty got that super thing, hotter than the sun in the south of Spain. Caught me soon as I walked through the door. Oh, my pockets started tickling. The way she drop it low, that thing got me wanna spend my money on her. She get it poppin', lock it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow. fire in they dance now. Make them fellas run around. Hey, hey. No exit from the nine floor. So some boys want more. Hey, hey. She got that fire in they dance now. Make them fellas run around. My nigga, get away. dropping that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy nou gaan we luisteren naar, eh, zoals ik zei het net al, brullend al. Rio After the Love, de original club mi radio mix volgens mij. En Jan staat hier helemaal cool te cool. En we gaan straks even naar een stukje posie van Trixmaster luisteren. Hier live bij de Nightbox CFM. en ik heb net beloofd... Ik hey, dat is te snel! Kijk, ik win mijn macht altijd door middels van dit soort dingetjes. Ik heb net eh, inderdaad wat beloofd. En ja, Trix die heeft het eh, ons gegeven. Hij gaat heel even wat poëzie laten klinken door de mic. Hij heeft die al een tijdje niet meer gedaan. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hem mag aanhoren. Dus Bijna een jaar of zo. Ja. Dus je weet het, vanaf oud. Doe je ding, maak me gek. En eh, laat het gaan. Oké. Deze. Deze gaat over verjaardag en over liefde. Dit is iets wat het dus is, het is het positieve. Ik kan het schrijven in honderdduizend liefdesbrieven. Maar mijn echte liefde, die zal nooit vertieven. Die zal gaan groeien als een roos in het water. Ik ben zeker geen gelaasde kater. Maar ik zal het blazen, blazen als een flater. Tot een goede top, tot ik breng alles uit mijn kop. De dagen verleng als God, God allemachtig. Want het leven met mijn meisje, dat is en blijft zo prachtig. 26 jaar, zij 24 geworden. Samen zullen we groeien, bloeien en ook groter worden. De liefde zal groeien groeien als een bloem. Dus wat ik breng is voor haar eeuwige liefde en ook de roem. En tuurlijk, tuurlijk zal ik nooit bij haar weggaan. Niemand zal ons uit elkaar gaan slaan. We zullen bij elkaar blijven als Prit, de plakker. Ik zeg het zo man, ik ben een echte goede gabber. Een gabber, een vriend, een echte goede liefde. Dus wat ik je breng, dat is alleen het positieve. Even hands up voor de man. Oké, okay, ja, maar we zijn niet anders van je gewend. Sowieso met freestyle presteer je op dit het, het, gebied van freestyle presteer je meestal eh, ja, beter dan ik verwacht. <laughs> dank je. Ah, nee, dat, dat heb je zelf ook vaak genoeg laten zien. Dus ja, uh-huh. waarom dan niet het compliment daarvoor? <laughs> ik vond het even heel fijn om je weer even gehoord te hebben. Dat was wel weer even... Woe. Ja, en dat, stond nog beat, weet je. Meestal is het normaal echt even... Eh, Meestal, we hebben vorige keer ook, we hebben ook nog beats uitgezocht toen. Klopt, klopt. Waar hadden we beats uitgezocht? toen waren we, eh, hadden we ook volgens mij die Rick hadden we erbij zitten. Klopt. Hebben jullie nog samen staan rappen? Jo. Dat heeft echt... Eh, Jan die was er volgens mij toen niet bij. Nee, nou ja, die klopt, dat klopt. Die was er niet bij. Ik moet mhm. zeggen, dat was wel uh, zware avond. Hard, maar hard. is wel respect, absoluut. Oké dan. En je moet het maar, kijk, je zelf, je moet het maar kunnen verzinnen. Je moet het maar voor je hebben. Klopt. Nou ja, we gaan heel even, even eruit. Even ja, even swingen of niet dan? Want ik bedoel, eh, we hebben nog maar een eh, half uurtje. Nou, dan gaan we nog even een half, uurtje. half uurtje. CFM gaat gewoon even een half uurtje nog helemaal los. Hé, hey, zo is het even. We hebben een goede DJ. Dankjewel, dankjewel. We luisteren naar Flow met Will I Am met Purdy en Indy Aya. Ah daarna gaan we naar Pitbull. Opnieuw naar de Mexicaanse grens. Ah, I know ah. you want me. hot damn. This is my jam. Keep me partying to the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, air, air, air, air. Oh hot damn. This is my jam. Keep me partying to the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, air, air, air. air. player, player. Party all night like yeah, yeah, yeah, yeah. Charlie got her hands in the air, air. Mm-hmm. Make me wanna take it there. There I go, here I go, yeah, that's my song. DJ Wayne, get back, i in my zone. Might get paid, but they cop them bones. Then they swap until the early morn. I need that fuck when I'm up in the club. Even my Chevy that pull up on dubs. Give me that drop, got no bass like a drug. So mama hot and she might show me love. Oh, hot damn, celebrate to the AM. My love is so much, it's got me saying. Oh, hot damn, this is my jam keep me partying till the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, air, air, air, air. Oh hot damn, this is my jam. Keep me partying till the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, air, air, air. Hey, I just might start the wave like I'm at a ball game, do my. 747 plane, rocket don't stop it, how I get my name. Baby, keep popping, you might get the fame. Walk the red carpet, won't see you the same. I get the starting on. Fly with me, ride with me. Florida representing, gotta vibe with me. Make me throw it up, bartender in the club, go ahead and blow it up. Gotta wonder how it does, get bucked and show enough. They stay, stare. I'm rude, so it's really unfair, fair. No, no, sure they gon' get bare, bare. partying to the Eyer, eyer, eyer, eyer, eyer, eyer. Ja, we luisteren naar Flowrider. We gaan terug naar de Pitbull. De Mexicaanse grens gaan we even opzoeken. En uh, hij zegt, ik weet wat je me wil. Hij wil wel muziek, maar dat giet nog niet. <laughs> Pitbull, I know you want me. We gaan zo weer verder. Nightwalk style. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. damn, he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. now watch me make a movie like Albert Hitchcock.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 En daarna gaan we verder met uh, de nieuwe Jay-Z met Kanye West en Rihanna Run This Town. Daarna gaan we verder naar de Ian Carey Project ook weer hun nieuwe Get Shaky. Nou ja, standaard hè. I'm addicted to the thrill.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 Minuutjes. We gaan zo weer verder. We komen zo weer bij terug. En uh, gaan we naar het einde van de Nightwalk toe werken. Shit satisfaction, satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. satisfaction. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. That's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need. If you need to fill a buzz, I'm in the having sex. I ain't into making love, so come give me a hug. If you ain't getting rough, you can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need. If you need to fill a buzz, I'm in the having sex. I ain't into making love, so come give me a hug. If You getting into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on bill. When I roll 20 deep, so it's popping in the club. Now that I roll with Trey, everybody show me love. You can select it with them, you can trade it with me love. But homie, ain't nothing changed. Calm down, cheese up, I see exhibit in the Got his name on the big up, watch how move me, stick for a play up, big for the future down, walk with a am in the hood the ladies saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York for sure, tell you I'm loco. We playing this to put the rack game in the chump. Know I put it focus, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. That's all she said, she feeling my staff, she feeling my flow. I grew up with it, buy, and they ready to go. I'm yeah, club, bottle full of bug. My mouth got what you need, if you need to fill them up. I'm in the having sex, I ain't into making love, so come give me a hug. If you ain't getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bug, my mouth got what you need, if you need to fill them up. I'm in the having sex, I ain't into making love, so come give me a hug. If you ain't getting rough, my flow. me back can get. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. You can find me in the club, bottles full of up, my mouth out what you need. You need to fill a boss. I'm in the habit since I ain't gonna make love, so come give me a hug. we hebben net even nog geluisterd naar 50 Cent in the Club. Techno Satisfaction Remix. Ja, die Jan die is wel druk bezig om oh. mensen van oh. achter te stimuleren. Ja, eh, ik ben net eh, waarschijnlijk op verschillende manieren gestimuleerd. Ik heb net al gehoord... Ja, op die... Oh, wow, oh, wow, wow, wow. That's no artist ingang. Damn no. No artist entrance. Ja, zoiets ja. Mijn Engels moet nog aangewerkt worden, net zoals mijn Duits. Jawel. Oh mijn god zeg, dat was bijna te eng voor woorden. Hou weer op, laat maar. Eh, heb je wat gebroken tricks? Wil ik even weten. Of je wat gebroken hebt tijdens, die, eh, tijdens het fenomenale geluid. ja. Oké. Okay. <laughs> Mijn hart zeker? Of, uh... Nee jongen, nee jongen, nee jongen. Vette shit. Gewoon weer even de dag doormiddag midden gebruiken, weet je. Lekker. Even de kettingzaag erheen smijten. Oh, oh, oh, oh. oh. we zijn alweer aan het einde van de Nightwalk beland, jongens. Nee. Het is al niet zover. Nee, kom op. Dat is met z'n allen, dit is dus- het einde, dat doet het. Kijk, weet je, we gaan gewoon zo straks lekker even naar de bar. En dan gaan we gewoon even een paar whisky bestellen. Of eh, gewoon een piketanis zien. Dan gaan we gewoon lekker zuipen totdat we naar huis gaan kruipen op onze knietjes en handjes. En dan gaan we daar gewoon nog even verder een vieutje of zo. Kijk, weet je, altijd met een colaatje kan er altijd bij. Maar ik vind het gewoon wel een beetje lullig, weet je. Als we dan in één keer in de s'nachts die herhalingen van voetbal gaan kijken. Of naar die seksreclames, weet je. Ze moeten gewoon eens een keer gewoon leuk weer die oude wetse meneer de uil uitzenden. Dat is gewoon tenminste nog een beetje humor, weet je. Want tegenwoordig gaat het echt helemaal nergens meer om. Kijk je nou bijvoorbeeld naar De Wereld Draait Door honderd keer op een avond. Daar heb ik toch echt zoiets liever van, weet je. Geef daar maar, maar, maar bijvoorbeeld, ja, hallo met de assistenten van dokter Van der Ploeg. En dan hebben we het toch weer over, hoe heet die ene nou ook alweer? Hoe heet die nou? Nou, ik ben even de naam. Oh, oh ja, Caritefse, jongen. Alles voor zo'n pittoresk Amsterdam schachterpandje staat. Ja, ergens onder die trant. ja. hetzelfde oh, oh, oh, oh, Het is ook wel weer echt foute boel bij de Nightwalk. Ik zou eigenlijk bijna zeggen dat we onze eigen foute avond hebben. onder het niveau, maar toch weer ook bovenop, weet je. Ik bedoel, het is dit als met voetbal. Kijk, weet je, je moet altijd zorgen dat je die bal tussen die twee palen in speelt. Heb je het er niet tussen? Ja, kijk, dan heb je gewoon Jij zegt twee palen, hè? Maar ik denk ja. twee lippen schetten, want anders kunnen we niet raken. Ja, maar ik heb hier ook twee palen. Als ik hem uitklap, hey, in, in, als het in mijn broek zit, dan zijn er twee palen. En dan zit hij hard. Dan is het één paal. Mokum. Een Amsterdammetje. Hey jongens, we zijn aan het einde gekomen van de Nightwalk. Even, eh, ja. Woe! Het is weer zover. Een applaus! Oi, oi, oi. We want more. Ja, echt hordes mensen staan hier nu voor de studio. Woehoe! Echt, weet je. Jullie kennen, die, jullie kennen die nieuwe dansfilm, weet je? Die, die verkrekte versie. Now you know that I'm... Oké. Okay. 5-7. Nou, wij gaan nog even luisteren naar het uiteinde van de Nightwalk. We gaan nog even luisteren naar Armin van Helden met Shake That Ass. En eh, tot over twee weken. Volgende week Radio Mario. <sighs> En op zoveel meer. Het was meneer. En eh, tot over twee weken. Tot later. Spetters. ass Shake Shake This is gutted. zone Dance flows packed but you're all alone Rip AIDS a rage with a rated X Talk with the body, she talk with sex Shake that ass, I'm also sick Shake that ass, I'm also sick Shake that ass, I'm also sick Shake that ass, I'm also sick Shake that ass, I'm also sick Shake that ass, I'm also sick Shake that ass, I'm also sick Girl, if you think about it had a three-day rave in the pizza And then I have the thing from the skin of a cheetah Lights flat out, feeling like I'm having a seizure Like my hair on fire, cause I'm living La Vida you remember. You were up in the club, sipping pills on the floor with a couple of hunks and a couple of babes and a couple of punks. Wake up the next morning, face first in a shrub. We're so focused, maniacs on a mission. Get off the floor if you've got a heart condition, because those gangster boys can rile up the sergeant thing. It's like Animal Planet, high definition. Hot tubs and exotic cars, back rubs and bodyguards. Yo, girl, let me get that body charged. We can go to excess, max out the cars. We can get it tonight until the flesh get hard. Don't stress it, girl. Just